met het NOS-journaal. In de Franse plaats Sedan zijn Franse en Nederlandse voetbalsupporters... met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn volgens lokale media zes gewonden gevallen. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders. De supporters waren afgekomen op een wedstrijd tussen SC Sedan en Bastia uit Corsica. De politie vreesde al voor een confrontatie en nam strenge veiligheidsmaatregelen. Toch brak er een massale vechtpartij uit tussen tientallen fans van Bastia en een groep Nederlanders. Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. Reden is dat het coronavirus is ontdekt... bij een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat. Toch heeft het televisieprogramma Hart van Nederland... drie Nederlanders gesproken die op het cruiseschip zaten... en op Schiphol zijn geland. Het RIVM zegt dat het contact gaat opnemen met deze mensen... Het instituut zegt verder dat de GGD in gesprek gaat met alle 91 Nederlandse passagiers na terugkeer in Nederland. In Burundi zijn meer dan 6000 lichamen gevonden in een zes massagraven. De graven werden ontdekt in de provincie Karusi. Daar is een zogeheten verzoeningscommissie aan het zoeken naar slachtoffers... van de etnische conflicten tussen twee bevolkingsgroepen, de Hutus en de Tutsis. De vondst van de lichamen is de grootste die de speciale commissie heeft gedaan. Ook lagen er duizenden kogels in de graven. Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker hebben in een wereldrecord het goud veroverd op de ploegenachtervolging bij de WK-afstanden in Salt Lake City. Het Nederlandse trio reed 3.34.67. Schaatster Jutta Leerdam heeft Nederland de eerste individuele wereldtitel bezorgd. Leerdam won de 1000 meter in 1.11.84.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

what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like. And do what we like. Do what we like what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, do what we like, and do what we like, luck do what we like. Do what we like. do what we like.

what we like. Do what we like. Do what we like. Thank you.